Clemens Peters met het NOS Journaal. In Duitsland heeft de politie drie Nederlanders gearresteerd. Ze worden verdacht van een plofkraak in Kierspe in de buurt van Keulen. Daar werd een geldautomaat van de Volksbank opgeblazen. De schade is groot, niemand raakte gewond. De verdachten gingen dan vandoor in een auto. De politie zette daarna de achtervolging in. En toen de plofkrakers dat in de gaten kregen... verblinden ze de achtervolgende agenten met een laserpen. Uiteindelijk reden de Nederlanders zich vast in een doodlopende straat. Ze vluchtten te voet in een bos en konden daar worden gearresteerd. Premier Rutte heeft voorzichtig sorry gezegd voor het soms laat informeren van de Tweede Kamer in de coronacrisis. Het kabinet zat volgens hem vaak in een crisismodus, maar Rutte erkende ook dat er momenten waren waarop de Kamer eerder informatie had kunnen krijgen. De Tweede Kamer debatteerde over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronacrisis. De PVV vroeg Rutte om excuses voor de gang van zaken. En de SP zei dat het erop leek dat er per, per persconferentie werd geregeerd... en dat er in de Kamer alleen nog maar werd nagetafeld. De provincie en de gemeente Utrecht hebben een alternatief plan gepresenteerd voor de verbreding van de A27. Die verbreding is al jaren zeer omstreden vanwege de kap van bomen bij het bos Amelisweert. In de eerste opzet van de plannen wil Utrecht de groei van het autoverkeer afremmen, de huidige weg beter benutten en ook meer gebruik maken van de omliggende wegen. De marechaussee op Schiphol heeft bij een veiligheidscontrole een mes ontdekt bij een reiziger. En dat mes zat verstopt in de gesp van zijn riem. De riem en het mes zijn in beslag genomen. De man heeft op de luchthaven een boete betaald. Het is niet duidelijk op welke vlucht de reiziger wilde stappen.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 Here's what I'm talking about. Swam is. Swam I've been called Casper Showy a little bit, and some they call me Vanilla Child. But you know that don't mean my world to me, cause baby names can't cramp my style.